The manners make of manners, someone says. do and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS-journaal. Een vrouw uit Tienhoven die werd verdacht van de moord op haar twee zoontjes... heeft zelfmoord gepleegd in de kliniek waar ze vastzat. De vrouw van 43 werd drie weken geleden opgepakt... nadat haar man de twee peuters thuis dood had gevonden. Sindsdien zat ze op de forensisch-psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder. Vorige week werd haar voorarrest met drie maanden verlengd. De Utrechtse politie onderzoekt hoe de vrouw zelfmoord heeft kunnen plegen. De Eerste Kamer vindt dat de verhoging van de BTW op theaterkaartjes op 1 januari niet moet doorgaan. Het kabinet wil dat het BTW-tarief omhoog gaat van 6 naar 19 procent en de Tweede Kamer is er al mee akkoord gegaan. Plan is nog niet definitief van tafel. Als de Senaat de BTW-verhoging definitief wil tegenhouden, moet het hele belastingplan worden verworpen. De stemming daarover is volgende week. Premier Rutte gaat de motie in het kabinet bespreken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders om te vertrekken uit Ivoorkust. Ook geldt er een negatief reisadvies voor het West-Afrikaanse land. Volgens Buitenlandse Zaken is de veiligheidssituatie in Ivoorkust onzeker en gespannen. Als er ongeregeldheden uitbreken gaan misschien de grenzen en de internationale luchthaven dicht, waardoor de Nederlanders het land niet meer uit zouden kunnen. In Ivoorkust is een politieke crisis uitgebroken. De vorige president Bakbo weigerde de uitslag van de presidentsverkiezingen van eind november te aanvaarden. Die werden gewonnen door zijn rivaal Watara. Volgens de Nederlandse ambassade zijn er momenteel 50 Nederlanders in Ivoorkust. De Italiaanse premier Berlusconi heeft een motie van wantrouwen overleefd. In de Kamer van Afgevaardigden werd de motie met drie stemmen verschil verworpen. Vanochtend kreeg Berlusconi al het vertrouwen van de Senaat. De premier ligt onder vuur vanwege diverse schandalen en beschuldigingen van corruptie. Het weer in het oosten blijft het hooguit min 2 graden, in het westen iets boven nul. En af en toe is de zon te zien. Morgen loopt de temperatuur weer op naar plus 5 graden. Donderdag valt regen, overgaand in sneeuw. Daarna wordt het weer koud. Dit was het.